Vijf uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De organisatie van het migrantenschip Open Arms zegt niet in te gaan op het aanbod van Spanje... om hun schip te laten aanmeren in Algeciras. De situatie aan boord zou het niet toelaten om nog weer zes dagen te gaan varen. De kapitein van Open Arms spreekt van een tikkende tijdbom. Enkele van de 107 opvarenden zouden hebben gedreigd zelfmoord te plegen... of in het water te springen. Het schip ligt bij het Italiaanse eiland Lampedusa, maar mag daar niet aanmeren. Spanje stelde vanmiddag de haven van Algeciras open voor het schip... vanuit humanitaire overwegingen. In Lage Vuurse bij Baarn kon vandaag een register worden getekend voor prinses Christina. Ze overleed afgelopen vrijdag op 72-jarige leeftijd. Het condoleanceboek voor Christina ligt in de kerk naast kasteel Drakenstein, waar haar zus prinses Beatrix woont. Er kwamen veel mensen die Christina persoonlijk hebben ontmoet of die haar muzikale talenten bewonderden. Ook morgenavond is de kerk open voor mensen die een steunbetuiging willen achterlaten. Prinses Christina wordt komende week in besloten kring gecremeerd. Wielrenner Laurens de Plus is de winnaar van de Binkbank Tour. De Belg van Jumbo-Visma reed zijn landgenoot Tim Wellens... in de laatste etappe uit de leiderstrui. De rit van 178 kilometer door Vlaanderen had 14 hellingen... waaronder drie keer de Bosberg en drie keer de muur van Gerardsbergen. Voor de 23-jarige De Plus was het zijn eerste profzegen. Ritwinnaar vandaag was Oliver Nazen, ook uit België. In de eredivisie hebben FC Twente en RKC Waalwijk gelijk gespeeld. Het werd in Enschede 3-3. Eerder vanmiddag won Willem II zijn uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard met 3-2. Het weer. Vanuit het westen klaart het geleidelijk op, al blijft een buitje mogelijk. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. En er blijft een kleine kans op een bui. Het wordt dan een graad of 21. Vanaf dinsdag rustig zomerweer. De eerste dagen is het 20 tot 23 graden. Eind van de week wordt het zomers warm.